Dobboots met het NOS-journaal. De Europese beurzen zijn eh, lager, maar de gevreesde Zwarte Maandag is het nog niet geworden. Na de opening was er een korte opleving, maar nu staan de beurzen weer flink in de min. De verliezen lopen op van 1 eh, tot ruim 2 procent. De AEX in Amsterdam staat zo'n 2,5 in de min, op 288 punten. In Parijs, Londen en Frankfurt zijn de verliezen iets minder. Mannen tussen 25 en 45 jaar worden het zwaarst getroffen door de economische crisis. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er in het tweede kwartaal 99.000 mannen zonder baan zitten. Een verdubbeling vergeleken met drie jaar geleden. De stijging komt voor een groot deel doordat mannen vooral werken in sectoren waar de klappen vallen, zoals bouw en zakelijke dienstverlening. Bij vrouwen was de afgelopen jaren juist sprake van een stijging van het aantal banen, vooral bij de overheid en in de zorg, aldus het CBS. In Australië is een Rooms-Katholieke geestelijke veroordeeld tot 14 jaar celstraf voor seksueel misbruik van kinderen. De man werkte als leraar op verschillende basisscholen. Tussen 1969 en 1988 misbruikte hij zeker 11 jongetjes van tussen de 8 en 11 jaar oud. De priester zit, zit al in de gevangenis een straf uit voor andere gevallen van misbruik van jonge leerlingen. In het noordoosten van China is in een dijk rond een chemische fabriek een gat geslagen. Dat gebeurde in de havenstad Dalian, zo'n 400 kilometer ten oosten van Peking. Door een tropische storm ontstonden metershoge golven die een gat sloegen in de dijk. Het Chinese leger probeert te voorkomen dat er chemische stoffen wegspoelen. Vanwege de storm zijn al honderdduizenden mensen uit het gebied geëvacueerd. De Tibetaanse regering in ballingschap heeft een nieuwe politiek leider. De 43-jarige Lobsang Sanghai werd in de Noord-Indiaanse stad Dharamsala beëdigd als opvolger van de Dalai Lama. Die blijft de geestelijk leider, maar heeft zijn politieke taken neergelegd. Sangay is nog nooit in Tibet geweest. Hij studeerde rechten in de Verenigde Staten. Het weer buien met kans op onweer, ook af en toe wat zon. Temperatuur rond 19 graden. Dit was het. En... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen knooppunt Hoevelaken en Muiden en op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen de knooppunten Gouwen en Kleinpolderplein.